Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse kustwacht meldt dat er vermoedelijk menselijke resten zijn geborgen uit de mini-onderzeeër Titan. De resten zijn gevonden in de verbrijzelde romp van de onderzeeër. De Titan werd gisteren geborgen en aan land gehaald. De onderzeeër raakte eerder deze maand vermist toen hij afdaalde naar het wrak van de Titanic. Na een paar dagen bleek dat de onderzeeër geïmplodeerd was. Nu een deel van de brokstukken geborgen is, wordt de oorzaak van de implosie verder onderzocht. Politici reageren verontwaardigd op een bericht dat rondgaat op sociale media... waarin telefoonnummers van CDA'ers worden gedeeld. In het bericht is een foto te zien van Farmers Defence Force voorman Mark van den Oever... met daarbij een oproep om te protesteren en telefoonnummers van meerdere CDA-politici. Tweede Kamerlid Eline Vedder zegt dat ze wordt bestookt met telefoontjes... en dat ze er knap ziek van is. CDA-leider Wopke Hoekstra vindt het verwerpelijk en onacceptabel. En CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma noemt het schofterige intimidatie. Farmers Defence Force voorman Mark van den Oever zegt dat hij er niks mee te maken heeft... maar dat hij er ook niet rouwig om is. Er komt een burgerforum Klimaat. Dat heeft de Tweede Kamer besloten. In het burgerforum kunnen 175 willekeurige burgers meepraten over het klimaatbeleid. In de Kamer klonk ook kritiek omdat gevreesd wordt voor een mislukking als er niets met de adviezen gedaan wordt. Het project moet in maart volgend jaar starten. Het tekort aan leraren zal alleen maar toenemen. Vooral sociaal kwetsbare leerlingen zijn daarvan de dupe. Daardoor groeit ook de kansenongelijkheid. Dat schrijft de Onderwijsraad in een rapport. De conclusie van het rapport is dat alle scholen een visie moeten opstellen...